Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De Canadese premier Trudeau ligt onder vuur door een schoolfoto uit 2001... waarop zijn gezicht zwart is gesminkt. De foto staat in een jaarboek van de school... waar de toen 29-jarige Trudeau leraar was. Zelf zegt hij diepe spijt te hebben van de foto... en teleurgesteld te zijn in zichzelf. Trudeau voert momenteel campagne voor de Canadese verkiezingen eind volgende maand. Hij zegt niet van plan te zijn om af te treden vanwege de foto. In Amsterdam-Zuidoost is vanavond een auto beschoten. De bestuurder is daarbij overleden. De auto werd vanaf een scooter onder vuur genomen en reed daardoor een gebouw in. De twee daders die op de scooter zaten zijn voortvluchtig. De politie gaat er vooralsnog niet vanuit dat er een link is met de moord op advocaat Dirk Wiersma. De eerste dag van de algemene politieke beschouwing is rustig verlopen. GroenLinks-leider Klaver heeft toegezegd niet langer op voorhand alle kabinetsplannen af te wijzen... De SP zei bereid te zijn om samen met het kabinet naar oplossingen te zoeken. PVV-leider Wilders besteedde een groot deel van zijn spreektijd aan de rechtszaak die tegen hem loopt. Premier Rutte reageert later vandaag op alle vragen en suggesties die zijn gedaan om het beleid aan te passen. Er zijn maatregelen genomen om advocaten, rechters en officieren van justitie te beveiligen in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridwan Taghi. Dat zei hoofdofficier Fred Westerbeke van het Openbaar Ministerie in Nieuwsuur. De maatregelen volgen op de moord op advocaat Dirk Wiersum... gisterochtend in Amsterdam. Hij stond Nabil B. bij, de kroongetuige in de zaak tegen Taghi. Westerbeke zei dat er ook al maatregelen waren getroffen... voor de veiligheid van Wiersum, maar hij kon niet zeggen welke. Met een moordaanslag was volgens Westerbeke geen rekening gehouden. Het weer, vannacht temperaturen tussen de 3 en 9 graden. Kans op mistbanken en in het binnenland voorstaande grond. Overdag opnieuw zon en wolken.